Jobboot met het NOS Journaal. De advocaten hen is er te weinig bewijs. De bekentenis van M is niet voldoende om hem te veroordelen. En het zogeheten steunbewijs, onder meer de kinderporno op zijn computer, is volgens de advocaten onrechtmatig verkregen. Volgens hen had de politie eerst een advocaat moeten toewijzen aan Robert M. om daarna pas zijn woning te doorzoeken. Robert M. staat in Amsterdam terecht voor het misbruiken van tientallen jonge kinderen. In het proces tegen Anders Breivik... Dit is Wijnand Zwaan bij de er staat file op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Utrecht Veemarkt en knooppunt Lunette 4 kilometer.